Journaal. In een monumentaal horecapand in de binnenstad van Bergen op Zoom is een grote brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio stond het pand leeg en was er niemand aanwezig. Inmiddels is de brand op de Grote Markt onder controle. Een naastgelegen hotel moest worden ontruimd. Gasten kunnen voorlopig niet terugkeren vanwege controles en mogelijke rook- en roetoverlast. Een deel van hen is naar huis gegaan, voor anderen is opvang geregeld. De Israëlische premier Netanyahu heeft een voorstel van Hamas voor een staakt het vuren onaanvaardbaar genoemd. Hamas zou aanpassingen willen rond humanitaire hulp, de grensovergang bij Rafah en het tijdspad voor de terugtrekking van Israëlische troepen. Israël stuurt vandaag een delegatie naar Qatar om te onderhandelen over een wapenstilstand met Hamas en de vrijlating van gijzelaars. In het oude stadion van voetbalclub Cambuur in Leeuwarden zijn grote vernieuwingen aangericht. Ruiten zijn ingegooid, stoelen van tribunes gerukt en een overkapping langs het veld is vernield. Dat gebeurde vlak na de opening van het nieuwe Kooi-stadion aan de andere kant van de stad. Cambuur speelde daar gisteren de eerste wedstrijd. Tegen Feyenoord werd het met 4-1 verloren. Voorafgaand aan die wedstrijd waren er vanwege de officiële opening optredens en een vuurwerkshow. Hulpdiensten in de Verenigde Staten zoeken nog altijd naar overlevenden van de overstromingen in Texas afgelopen vrijdag. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 43, onder wie 15 kinderen. Tientallen mensen worden nog vermist. De overstromingen werden veroorzaakt door hevige regenval... waardoor in drie kwartier het waterpeil van de rivier met 8 meter steeg. Het weer, het is vannacht bewolkt, met verspreid over het land buien.